Van 8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Uit de Europese Unie stapt. Volgens de BBC en de commerciële omroepen Sky en ITV... is het referendum over het EU-lidmaatschap gewonnen... door de voorstanders van een brexit. De stemmen worden nog altijd geteld. Het verschil tussen de voor- en tegenstemmers van een brexit... is nu ongeveer een miljoen stemmen. Het gaat om een raadgevend referendum... maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag respecteert. De voorman van de Britse eurosceptische partij UKIP heeft de dag van het brexit-referendum uitgeroepen tot onafhankelijkheidsdag. In een toespraak zei hij dat hij al durft te dromen van een overwinning voor het vertrekkamp. De UKIP-leider zei te hopen dat een Brits vertrek dit mislukte project Europa doet instorten. PVV-leider Wilders zegt in een reactie op een naderend brexit... dat hij nu zo snel mogelijk een referendum wil over een nexit. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. De Nederlanders moeten volgens hem zo snel mogelijk de kans krijgen om zich uit te spreken voor een lidmaatschap van de EU. Gemeenten zijn bang dat 90% van de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen niet of nauwelijks werk zullen vinden. Dat blijkt uit een enquête onder 200 gemeenten. Bijna twee derde van de gemeenten zegt dat er op dit moment ook niet genoeg geschikt werk is in hun regio. En het zuiden en het oosten heeft vannacht veel last gehad van noodweer. Harde regenbuien, bliksemflitsen en hagelstenen. Op sociale media staan foto's van hagelstenen van wel 10 centimeter en beschadigde auto's. Op snelwegen in Limburg stond het verkeer vast door omgewaaide bomen...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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uh, Auko Beuving. En we begonnen natuurlijk met het eh, voortreffelijke orkest... de Casa Luma Orchestra... met een nummertje genaamd Thank You Father. Nou, dat komt heel mooi uit natuurlijk op deze vaderdag. Eh, dan wil je natuurlijk wel een mooi muziekje horen. Ja, wat hebben we allemaal in dit programma de komende uren? Nou, ik zie uh, Oud staan, Dave Brubeck, ik zie... Lee Morgan, ik zie Sonny Rollins, Gary Mulligan... en natuurlijk ook heel veel nieuw. Camille Bertro, eh, Theo Croker en eh, Johnny Smith, Stent, Getz is natuurlijk oud. Nou, van alles, van iedereen, oud en nieuw door elkaar. En dat gaan we meteen ook eh, waarmaken met een nummertje van Cheryl M.A. That Old Feeling. I saw you last night and got that old came inside, I got that old. love was Cyril Aimé. Een eh, prachtige zangeres, geboren in Sur-Seine, de woonplaats van Django Reinhardt. Is ook, eh, ging vaak naar het Django Reinhardt Festival daar. Ja, en eh, een voortreffelijke zangeres natuurlijk. Wil je haar bewonderen in Nederland? Het kan, want ze staat, dacht ik, op 9 juli... s'avonds op het Noordzee Jazz Festival. En volgens mij op 14 juli in het Bimhuis in Amsterdam. Cheryl Ma. Nou, oud en nieuw had ik gezegd, we wisselen het af. Dan is het eigenlijk ook een mooie tijd voor eh, Dave Brubeck weer is. Als ik die zo gauw kan vinden. Ik, door even een ander, want ik zie Dave Brubeck niet zo gaan staan. Dan doen we een ander. Oh, misschien hier. Ik zal eens kijken of ik hem hier ongezet gezet. Ja, hier heb ik hem. Theme for June, geschreven door een broer van Brubeck. Eh, Howard Brubeck, een oudere broer van hem. Een, een soort eerbetoon aan uh, diens echtgenoten. En eh, ja, van dit nummer zijn meerdere uitvoeringen. En dit heb ik van de eh, CD, ik dacht dat die heette Bossa Nova. En, maar de mooiste uitvoering, dat is een live versie. Die staat op de CD Light, Late Night Brubeck. En dat duurt het nummer ook wat langer. Prachtig nummer, Theme for June. Eh, tijd voor iets nieuws, we wisselen het af, had ik gezegd. Camille Berto met, van de CD Envie. het nummer Satieske. Ja, ik ben in Frankrijk geweest, dus eh, er zit wel wat Frans in deze keer. Satieske, tu es fier. cd Envy, cd 2016, het nummer eh, Satieske. En eh, oud en nieuw afgewisseld, dan is het nu tijd voor Lee Morgan... van een prachtige cd Search for the New Land, het nummer Melancholie. Melancholie. dat was natuurlijk Lee Morgan op trompet... Wayne Shorter, tenorsax, Herbie Hancock, piano... Grant Green, gitaar en Reggie Workman op de bas... en Billy Higgins op de drums. Mooi album, natuurlijk na Sidewinder... een van de allerbekendste van hem. Eh, gaan we gauw terug naar ons repertoire wat we hadden opstaan. En eh, dat wordt dan even kijken, iets van Ja, ik moet even zoeken. Ik heb het allemaal niet zo netjes op een rij gezet. Omdat ik net op vakantie geweest ben, dus ik had niet zo gek veel tijd. Maar ik heb het weer gevonden, dus we gaan rustig door met Emma Larsen. Before the rain comes. Nou, gisteren was er genoeg, vandaag wat minder en morgen weer genoeg, begreep ik net. I'm just gonna let it de regen gaat vallen. Nou, dat is in Nederland niet zo goed af vandaag. Want het schijnt droog te blijven. Maar morgen valt er weer genoeg. Dus wees niet ongerust. Prachtige cd van Emma Larsen. Eh, even kijken hoe die ook weer heet. Emma Larsen met eh, eh, zong natuurlijk. En de, de saxofoonwerker was van Kenneth Whalen III. Die speelde saxofoon. prachtige cd. Het cd heet Sing to the Sky. Uh, oud en nieuw wisselen elkaar af, hebben we gezegd. En dat doen we deze keer met Stan Getz en Gary Mulligan. Anything Goes. Gets Meet Mulligan. Een LP 1957. Een lekkere vrolijke tune. En eh, ik kwam me uit dat Lady Gaga dat ook eh, gezongen had. Eh, en de hoogste tijd voor een bijzonder nummer. Ja, ik ben helemaal onder de indruk van haar geraakt. Dat is de zangeres Annie Ross. Die zong bij Lambert, Hendricks en Ross. Maar daarnaast ook een aantal solo's deze gemaakt heeft. En deze heeft ze met Carrie Mulligan gemaakt. op trompet Art Farmer. I Feel Pretty. Dat bekende nummer uit de West Story. Maar prachtig, prachtig, prachtig. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm see the pretty girl in the mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. charming, so alarming, how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such pretty dress, such pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. Annie Ross, dat is toch eh, voortreffelijk. Een mooie cd. Eh, heet, de cd heet uh, Annie Ross Sings a Song with Mulligan. En het was natuurlijk een LP 1958. En hij is in twee sessies opgenomen. Eén in, even kijken, dat was in, in december in 1957 en in september 1958. De eerste sessie speelde mee Art Farmer en Billy Crow. Die eh, hoorden we nu. En op de tweede sessie Chad Baker en Henry Grimes op de bas. Uh, prachtig cd. Ik ben helemaal van onder de indruk. Maar goed, we gaan rustig verder. Weer met iets nieuws. Theo Kruger, een eh, trompetist. valt onder de vleugels van Didi Bridgewater. Die heeft geholpen met de productie van deze cd. Afro Physicist. Een cd 2014. Heeft onlangs net een nieuw uitgebracht. Moody's Moose for Love, bekend nummer. Theo Kruger. phone's off the hook. No one knows where we are. It's been a while since I drank champagne. The ocean's blue as blue as your eyes. Gonna take it with me when whistle blow of the day. Strangers are singing on our alone. It's got to be more than flesh and bone. cd eh, Silver. Eh, werd gezongen door eh, Solvig Slettejel, een Noorse jazzzangeres. En haar band heet Slow Motion Quintet. En deze, deze 2004 ja, zingen kan ze wel. Zeer emotioneel gezongen zou ik bijna zeggen. mooi nummer. En na zo'n mooi nummer moeten we het maar even rustig houden. Met het nummer Tenderly, deze keer van Johnny Smith Quintet met Stan Getz. Eh, jazzgitarist Johnny Smith... met eh, tenor-saxofonist Stan Getz eh, van de LP Moonlight Inferment. Een LP uit 1956 en eigenlijk ook een klassieker in het jazzworld. Dan kom ik weer bij iets moderners. Dat is een zanger eh, van zijn cd New Songs for an Old Souls. Joe Still Go. Nobody Cares Like Me. to choose. I have important news, the gravity of which you'll see. I know you have your suitors with the latest in computers, but nobody cares like me. Just forget the other guys, their haircuts and their eyes, they're only good for tears in your tea. They may have sent you flowers and promised gilded towers, but nobody cares like me. I'll take you to the coast, put jam on your toast. You wouldn't regret a thing. Then when I'm done with reserves, I'll put steel in my nerves and give you diamond rings.